Gisteren werden al drie doden geborgen. De meeste slachtoffers zijn bouwvakkers uit Portugal. Een deel van de tunnel in aanbouw stortte gistermiddag door nog onbekende oorzaak in. De groep bouwvakkers werd bedolven onder stukken beton en een stalen stijger. Naast de vijf doden raakten zeven mensen gewond. Volgend jaar moet de tunnel in Andorra opengaan. Op het Rembrandtplein in Amsterdam is vanochtend een steekpartij geweest. Daarbij zijn twee mensen gewond geraakt. Hoe ze eraan toe zijn is niet duidelijk. Twee verdachten gingen er na de steekpartij vandoor, maar konden elders in de stad worden gearresteerd. Ze gaven zich pas over nadat de politie schoten had gelost. De verdachten zijn daarbij niet geraakt, zegt een woordvoerder. Bij een conflict in het grensgebied tussen Jemen en Saoedi-Arabië zijn drie militairen gedood en 15 gewond geraakt. Vier militairen worden nog vermist. De Saoedische militairen waren Sjiitische rebellen uit het grensgebied aan het verjagen. Die waren op verschillende plaatsen vanuit Jemen de grens overgestoken. Het Saoedische leger voerde luchtaanvallen uit op de rebellen en zegt dat die nu geen gevaar meer vormen. Beide partijen beschuldigen elkaar ervan dat ze de aanval zijn begonnen. De Amerikaanse president Obama hoopt dat de hervorming van de gezondheidszorg voor het eind van het jaar rond is. Hij zei dat nadat het Huis van Afgevaardigden vannacht met de herzieningswet akkoord was gegaan. Het voorstel haalde in het huis maar een krappe meerderheid, doordat bijna 40 leden van Obama's Democratische Partij tegenstemden. Veel parlementariërs vinden de plannen te duur en vrezen te veel overheidsbemoeienis. Het verzet lijkt in de Senaat nog groter, maar toch zei Obama vol vertrouwen te zijn dat zijn hervormingen het ook daar halen. Het weer blijft overal droog, de zon breekt steeds vaker door en het wordt vanmiddag ongeveer 8 graden. Morgen verandert er weinig aan de temperatuur, wel is er dan meer bewolking en kan er wat lichte regen of motregen vallen.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 Many that serenading blue. Just like the theme of some forgotten melody in the album Seems like only yesterday a small cafe crowded floor, and as we dance the night away, I hear you say forevermore, and then the song became a sigh forevermore. was hij weer. Het tweede uur van eh, CFM Jazz, samengesteld en gepresenteerd door Tom Hendricks, opende met een eh, nummer wat ik al vaker heb laten horen, namelijk Serenade in Blue. Ditmaal gezongen door Doris Day. Nee, geen jazz. Maar het hoort bij de cyclus die ik momenteel draai rond dit nummer, dat mij al vanaf mijn jeugd heeft aangesproken. Een melodie die regelmatig in mijn gedachten opduikt, opduikt en waarvan ik inmiddels een groot aantal uitvoeringen bijeen heb gegaard. En net als vorige keren draai ik vanmorgen nog een versie. Serenade in Blue, gespeeld door trompetist Bobby Hackett met zijn sprankelende klank in het spoor van de legendarische Bix Beiderbecke. Thank you. Duke Ellington nam niet alleen muziek op met zijn big band, maar soms eh, was hij alleen met een ritmesectie en andere keer met een combo van zeven of acht man. Dan speelde hij muziek om te horen hoe het klonk. En als het goed was, werd het werk later uitgeschreven voor een grotere band en opgenomen. Ik vond een cd met opname van small bands van Ellington en daar draaide ik zojuist het nummer The Intimacy of the Blues van Billy Strayhorn van. Billy Strayhorn die een ongelooflijk stempel op de band van Duke Ellington heeft gedrukt. En in die band zaten sterren als Cat Anderson trompet, Lawrence Brown trombone, Johnny Hodges sax, Paul Consalves tenorsax, Harry Carney Sax, John Lamb bas, Rufus Jones drums en natuurlijk Duke Ellington piano. En omdat ik het zo lekker vind klinken, is hier nog een nummer van deze cd. Een compositie van Ellington zelf, de Kentucky Avenue. regrets. Miss Otis regrets she's unable to lunch today. Madam Miss Otis regrets she's unable to lunch today. She's so sorry to be. For last evening down in Lover's Lane she strayed Madam Miss Otis regrets she's unable to launch today when she woke up from her dream. And she found her love had gone. Madam, she ran to the man who had led her so far astray. And from under her She drew a gun and she shot that lover down. Madam, Miss Otis regrets. She's unable to launch today. When the mob came and it got up, hey, they dragged her from the jail. madam. They strung her up on the willow across and the moment just before she died. She lifted up her lovely head and she cried. <laughs> Miss Otis regrets. She's unable to launch to Een prachtige uitvoering van Miss Otis Regrets. Een bluesachtige compositie van Cole Porter uit 1934. Hier gezongen door Carmen McRae. Mooi ingehouden begeleid door Dizzy Gillespie op trompet, Marshall Otwell keyboard, Ed Bennett bas en Joey Barron percussie. In het eerste uur draaide ik jazz uit de periode dat de muziek alleen op schellakplaten werd opgenomen. En die hadden een maximale duur van 4 minuten en dat leverde heel veel beperkingen op, want muziekstukken uit die tijd mochten dan ook niet lang zijn. Ik weet wel dat technici altijd een beetje de billen dichtknepen... wanneer ze opname moesten maken van John Coltrane... want die wist nooit van ophouden. Een van de jazzmuzici die daar ook rekening mee moest houden... was de pianist Jerry Roll Morton...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 of quarrels past, you know. We've had our last, so oh, now now, now, we will on key constantly? Love will whisper on eternally. Love will whisper on eternally. Dat was de Amerikaanse zangeres Anita O'Day met Whisper Not. Compositie van Benny Golson uit 1956. Deze versie duurde net geen drie minuten, maar ik denk niet dat dat komt omdat het eerst op een schellakplaat is uitgebracht. Want daar klonk het wel eventjes te fris voor. Anita O'Day, die in november 2006 op 87-jarige leeftijd overleed, gaf in dat jaar nog een goed ontvangen album uit maar zij was geen type voor lange nummertjes. Voor elke CFM Jazz probeer ik wat bijzonders te vinden. En dat is weer gelukt, vind ik. Ik vond een cd waarop de fabuleuze Ray Brown geen contrabas speelt, maar jazz cello. Hij liet voor de jazz een speciale cello bouwen, verzamelde een tienmans band om zich heen en maakte een prachtig album. Luister en geniet van Ray Brown op cello in Ain't Misbehaven. thank you nogmaals een cello in de hoofdrol. Dit keer niet bespeeld door Ray Brown, maar door Sam Jones in het combo van cornetspeler Ned Adderley. De piano in het nummer Blue Concept werd bespeeld door Wynton Kelly en aan het eind liet Slide Hampton zich nog even horen op de tuba. Vanmiddag is er weer jazz in de krocht met het trio van Johan Clement, bestaande uit Johan Clement piano, Erik Timmermans op bas en Frits Landersbergen op drums. En als gast hebben zij alt-saxofonist Benjamin Herman. Herman. En de organisatoren zijn zeer trots uiteindelijk toch deze veelgevraagde Herman binnen te hebben gehaald. De aftrap is om half drie. Benjamin Herman is onder andere leider van een nieuw cool, sorry, van een new cool collectief. En hier in CFM Jazz te horen met Big Mondays. such a charming face that it's alright with me. It's the wrong song in the wrong style. Though your smile is lovely, it's the wrong style. It's not his smile, but such a lovely smile that it's alright. with me. You can't know how happy lips are tempting, they're the wrong lips. They're not his lips, but they're such tempting lips that if some night you're free, tell me that it's alright. It's alright. It's alright. Amerikaanse zangeres Lina Horn met Cole Porter's song It's Alright With Me. Muzikaal bijgestaan door onder andere George Benson op gitaar en Bobby Forster op het Hammond B3-orgel. En zo komt weer een eind aan deze van Jazz, samengesteld en gepresenteerd door Tom Hendricks. Wie nog meer jazz wil horen kan vanmiddag vanaf half drie terecht in de Jazz Temple, te Krocht, met het trio Johan Clement en rietblazer Benjamin Hermin. En als het dan nog niet genoeg is, dan naar Café Alex. Want daar speelt vanaf half vijf het combo Spoor 5 van de Zandvoortse saxofonist en zanger Adam Spoor. En natuurlijk, volgende week is er weer CFM Jazz. Dus zeg ik samen met de big band van de Amerikaanse luchtmacht, ofwel The Airmen of Note, we'll be together again.